Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Pakketbezorgers stappen naar de rechter. Ze willen meer geld verdienen. PostNL kan dat wel betalen, vinden ze. Zeker omdat het bedrijf het net duurder heeft gemaakt voor webshops om pakketjes te versturen. De bezorgers zien daar niks van terug. Wat overblijft eh, onder de streep, de uiteindelijke winst is eh, zo laag dat degenen die het netjes doen, eh, nou, die houden gewoon nauwelijks geld over. Eh, die kunnen bijvoorbeeld geen pensioen opbouwen, die kunnen geen eh, arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Ze hopen via de rechter een hoger uurtarief af te dwingen. Denemarken haalt vanaf 2050 helemaal geen olie en gas meer uit de Noordzee. Correspondent Roelien Creton legt uit waarom. De Deense regering heeft zich als doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 70% te verminderen. In 2050 moet Denemarken klimaatneutraal zijn. Ja, en daar hoort het stoppen met boren eh, naar olie en gas bij. Een bizarre landing in de Amerikaanse staat Minnesota. Een piloot moest een noodlanding maken en kwam terecht op de snelweg. Hij landde met zijn vliegtuigje tussen de rijdende auto's. Het ging allemaal goed. De mensen in het vliegtuig en de langsrijdende auto's raakten niet gewond. Misschien zit jij normaal gesproken met kerst de ontbijttafel vol met gekookte eitjes, afbakbroodjes en een glaasje sap. Maar dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. En daarom loopt wijkagent Erik uit Leiden rond de kerst niet alleen patrouillerend op straat. Hij zamelt ook pindakaas, hagelslag en chocopasta in voor de voedselbank. Vooropgesteld dat pindakaas verzamelen is niet een taak van de politie. Weet je wel, en, en, en, chocopasta. En eh, ik heb het eerder gezegd, kijk, eh, ik ben wijkagent en ik sta eh, met mijn poten in de maatschappij. En die maatschappij zegt dat er honger is en dat er armoede is. Dat kan hij niet aanzien. Door het inzamelen van zoet broodbeleg maakt hij het kerstontbijt al jaren voor tientallen kinderen iets feestelijker. Dit jaar wist Erik niet of het allemaal goed zou komen. Ik denk nu met die corona, ik denk, dat gaat we echt niet worden. En het, het komt echt, nou, serieus, uh, eh, het komt echt uit het hele land. Van een transportbedrijf uit de Schelling tot en met eh, mensen uit Arnhem, uit Limburg. Het is echt ongelooflijk. En dat allemaal eigenlijk via sociale media, hè, waar wij als politie soms ook wel eens last van hebben. Maar op dit moment komt het echt wel te goede. Ja, en het is misschien ook een gunfactor, dat hoop ik dan maar krijg je het weer nog. Er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. En de zon kan zelfs even doorkomen. Het wordt een graad of 7 vandaag. Dit weekend vaak grijs. Je hebt ook kans op regen, maar ook af en toe schijnt de zon. Het wordt een graad of 5. ZFM, verkeersupdate.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 Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweating till my clothes come off. It's exclusive speakers. I'm Still jumping. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled.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 Volgens de politie is dat de grootste vondst ooit van deze partydrug in Nederland. Er zijn 11 verdachten aangehouden. De man die terecht stond voor de Bredaanse brandmoord is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. In april vorig jaar werd een man van 49 naar een garagebox gelokt en vastgebonden. De dader overgoot het slachtoffer met wasbenzine en stak hem in brand. Over een jaar of twee zal 15% van de winkelpanden leegstaan. Dat verwacht het planbureau voor de leefomgeving. Het gaat om een toename van 40%. Het weer vanuit het zuiden schijnt de zon een beetje.